Dat is een groothandel in haring en andere zeevis. Daar geeft hij cursussen haring snijden. Econoom Vollaert van de Universiteit van Tilburg heeft de uitslagen van de haringtest onderzocht. Winkels die hun vis betrekken van Atlantic scoren in de test gemiddeld ruim een 9. Anderen krijgen een 5,5. Een aantal vishandelaren die in de haringtest slecht scoren bereiden juridische stappen voor tegen het AD. De krant heeft nog niet gereageerd. Bij het Oekraïne-referendum is vanuit Rusland geprobeerd om de Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden. Dat staat in een nieuwe brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over nepnieuws. Ze noemt een video waarin te zien is dat Oekraïense militieleden de Nederlandse vlag verbranden en dreigen met aanslagen. Deze week schreef ze al een brief over Russisch nepnieuws over MH17. PvdA-leider Ascher vroeg toen om meer voorbeelden. Milieudefensie en de Groninger Bodembeweging zijn blij dat de Raad van State zegt dat er een nieuw gasbesluit moet komen. Het oude kabinet heeft de besluiten niet goed onderbouwd. De productie blijft voorlopig 21,6 miljard kub per jaar. Minister Wiebes van Economische Zaken krijgt een jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. Hij noemt de conclusie van de Raad helder en gaat ermee aan de slag. Bij noodweer in de buurt van Athene zijn vannacht zeker zeven mensen omgekomen. Naar twee anderen wordt nog gezocht. Door hevige storm en zware regen veranderden straten in kolkende rivieren vol modder en puin. De Griekse brandweer kreeg zeker 340 meldingen over ondergelopen woningen en gebouwen. Het weer, bewolkt in wat regen of motregen. Het is 9 tot 12 graden. Ook morgen een grijze dag met wat regen. Vrijdag droog en wat meer zon. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging rond Reewijk. Op de A12 vanuit Den Haag is de rijbaan namelijk dicht na een ongeluk. Dat gaat dan wel tot een uur of vier duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten. De A20 vanuit Rotterdam naar Gouda heeft er ook mee te maken. Bij Knoop het sta je een uur in de file. Je kunt beter omrijden als je naar Utrecht wil, via Gorkum of via Amsterdam. Andere files in de Randstad, de A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht, 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda bij de Randweg Dordrecht, 5 tot 10 minuten extra. En de N11 leidde. Bodegraven staat vast voor de aansluiting met de A12, net als veel andere lokale wegen rond Reewijk.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 We zijn iets wat uh, verlaat vanwege eh, stroomstoring, maar een van onze collega's van ZFM heeft eh, gigantisch mooi werk verricht. We doen het weer! En het wordt helemaal een bijzondere uitzending, want we hebben twee uur lang Willem bij ons van de tip van Willem, je weet wel... En we gaan zo meteen eerst beginnen met de twee nummers achter elkaar van de Turtles en de Birds. En daarna horen we wat Willem nog meer voor ons in petto heeft. Veel plezier het komende uur. to Zo, de kop is eraf. Met twee hele leuke nummers, vind ik persoonlijk, uit de 60 jaren. Als eerste was het uh, She Rather Be With Me van de Turtles uit 1967. En daarna Drugstore, Truck Driving Man van de Birds uit 1969. Ook heel erg leuk. En eh, door Joan Baez nog eh, vertolkt tijdens Woodstock. We gaan verder met een heerlijk nummer van Bruce Springsteen. Toch ook een van mijn favorieten wel. Van het hele mooie album The River. En dat nummer heet Point Blank. No. what they asked me wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end up point blank. Shot between yeah. Baby, you and me back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar, and it was hard to hear. The band was playing loud, and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off, and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor stood there and held me, and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. You were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away just another stranger waiting to get. met het nummer I'm Into Something Good. Een nummer uit 1964. En weet je, weet je dat Jimmy Page hierop mee doet? Ja, ja ah, dat, weet, je. Ja. Ah, gelukkig, gelukkig. ik kan me ook herinneren dat ik een documentaire heb gezien... waar de Beatles in voorkwamen. En waar een jochie vertelde dat Hummus, Hummus toch wel veel beter waren dan de Beatles. <laughs> Hij had volkomen gelijk. Dus. Die zal zich nog wat eens achter de krabben. <laughs> <laughs> We, gaan verder met een, eh, een, een, nummer van Neil Young met Crazy Horse. En het is echt een, een nummer met heel veel gitaargeweld, maar ik vind het geweldig. En het heet Powder Finger. Look out mama, there's a Papa Baby. Dit was het heel mooi gezongen nummer Release Me van Wilson Phillips. De, de meiden die dit zingen zijn dochters van eh, Michelle Phillips en een eh, ander van Brian Wilson. En wij hebben natuurlijk onze eigen O'Gene, maar eh, ja, die hebben iets minder repertoire, vind ik persoonlijk. Maar ze, die kunnen net zo mooi zingen. Precies. We gaan verder met Eyes of Jenny van de Sandy Coast. En ja, de reden dat hij natuurlijk op deze lijst staat... is dat helaas Hans Vermeulen op veel te jonge leeftijd deze week is overleden. Dus een, een tribute aan Hans Vermeulen, Eyes of Jenny. Then he was only nine years old. His sister of someone I know, and she was pretty.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 Ooh, like she was. Love is fragile. You hide Het was natuurlijk Mick Jagger met dat heerlijke nummer. Eh, weet je? Hang on to me <laughs> tonight. On to me tonight. nee, ik, ik wou er ook bij zeggen dat... Eh, ik heb een heleboel artiesten die, eh, die ik zeer waardeer. Maar Mick Jagger die is toch al, die staat wel heel hoog op mijn lijstje. Heb je, heb je zijn hele repertoire? Ik heb alles wat, wat er maar leeg gaat te kopen. Ja, ja, ja, heb ik van Mick Jagger. Oké. absoluut. De volgende twee nummers die we gaan draaien... die heb ik gekozen met mijn kinderen in, in gedachten. Ehm, het eerste nummer is Papa slaap liever s'nachts. En ja, het is natuurlijk zo als je, als je kinderen hebt die, ehm, die gaan stappen. En dat je als ouders dan pas in, slaap valt eigenlijk als je, als je bij de laatste de deur eh, dicht hebt, de voordeur dicht hebt horen, horen, slaan. En dan pas kun je in slaap vallen. Het nummer daarna wat we gaan draaien is She Loves the Jerk van John Hyatt. En dat is speciaal <laughs> bedoeld voor mijn dochter die waarschijnlijk zit te luisteren in Thailand. Of eh, in Ethiopië. Eh, Ethiopië. <laughs> Ik zit in Thailand, Ethiopië op dit moment. <laughs> <laughs> en die had verkering met een, eh, met een jongen waar ik niet, niet erg gecharmeerd van was, om het eh, <laughs> voorzichtig te zeggen. Netjes, netjes. En als hij dan een visite kwam en er werd muziek gedraaid, draaide hij stevast uh, She Loves the Jerk. En hij heeft het nooit in de gaten gehad. <laughs> dus, dus laten we maar met, met Peter Koelem even start gaan. Speciaal voor je dochter? Ja, speciaal voor Danielle. Oké. So zo jong never do these things to me. But I can never make her see. He's wasted such precious years. Will you marry the wrong guy? Is all I ever say. He's a no good so and so. is out on the make. I guess he had what it takes to turn the heads of pretty girls. She thought he would change. The worst of us would settle down. But he couldn't stay out of town. Not even with this precious pearl. and the bumps and the bruises. He's a no good so and so. But she'll never let him go, though she knows it'll never work. She loves the jerk. She loves the jerk. dat was She de the Jerk van... Eh, John Hyatt. John Hyatt. Ja, ik schiet af en toe een beetje, <laughs> een beetje vol van emotie van dit nummer. Ja. Oh dat is, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Nee, we gaan, het volgende nummer wat we gaan doen is wat we vroeger een, een rampenstamper noemden. En het is Mona Lisa van Kraaienveld. Eh, shoes Slip them down a Montreux. Yeah, my heart was filled with pain. shame. Just who he was, just where he fits in. moeten Van een heel klein beetje op de achtergrond zetten...